Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoop, lef en trots, dat staat er op de voorkant van het regeerakkoord op hoofdlijnen... dat de PVV, VVD, BBB en NSC met elkaar hebben gesloten. Vannacht werd het om iets voor twee uur overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag onderdeel daarvan is in het hoofdlijn. Zit hier het fameuze hoofdlijn. Ja. Een paar grote dingen die er zijn afgesproken. Het eigen risico in de zorg moet een stuk lager worden. Kinderopvang bijna gratis. En de partijen willen de strengste regels voor asiel ooit. Dat betekent onder meer dat de spreidingswet... die regelt dat asielzoekers gelijkmatig over ons land worden verdeeld... weer wordt afgeschaft. En ook het aantal buitenlandse studenten dat hier kan komen studeren wordt beperkt. Daar komt een max op. En het collegegeld voor niet-EU-jongeren gaat omhoog. Er komt nu een formateur die verder gaat met de plannen... en een ministersploeg gaat samenstellen. Ja, niet zijnde de beoogd minister-president, namelijk de heer Van Zwol. Ja, normaal gesproken is het wel de beoogd premier. Van Zwol wil dat de nieuwe ministers uiterlijk eind juni aan de slag kunnen. In Vlissingen is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Er is meteen iemand opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is al de vierde keer deze week dat er veel geweld is gebruikt in Vlissingen. Eergisteren werd er op drie plekken geschoten. Het is niet duidelijk of dat met elkaar te maken had. Daarbij raakte niemand gewond. De marathon van Breda is afgelast. Die zou komende zondag zijn, maar de organisatie krijgt op het laatste moment geen vergunning van de gemeente... omdat ze geen goed verkeersplan hebben. Volgens Omroep Brabant wist de organisatie al lang dat ze in de problemen zaten. Maar zeggen ze nu dat het heel plotseling komt. Lopers balen, op socials zeggen meerdere mensen dat ze hard hebben getraind... en dat het een klap is dat de marathon van Breda niet doorgaat. En het weer nog. Vandaag veel grijs en een hoop buien. Op sommige plekken is er ook onweer en kan er veel regen vallen. Het wordt 16 tot 20 graden. In het noorden wordt de 25 graden aangedikt. ZFM, verkeersupdate.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 This is the key that makes us wind up when the beat comes on. The girls all line up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance. They like the way we work. They like the way they It's going my shirt. They like the way my pants. It compliments my shape it's crazy, the way we react every time we hear Every time the bass bang, realize it calls your name. Let the beat wind you up and don't stop till your time is up. I know. it up? You got to I took see. ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM. no end in sight. Yet still I wait for you to see the light.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 In de plannen staat dat er een streng migratiebeleid komt... dat het eigen risico in de zorg wordt gehalveerd... dat er onder meer wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Premier Fico van Slowakije is buiten levensgevaar. Fietso werd gistermiddag neergeschoten. Hij werd geraakt door vijf kogels en lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader zou een man van 71 zijn. een man heeft in Zwitserland meerdere mensen aangevallen met een scherp voorwerp. Het gebeurde in een kleine stad in het noorden van het land. Zes mensen raakten gewond. Het weer, het is vandaag bewolkt.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanuit en ik ga door tot ochtends laat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de mat Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks Maar ik focus op mijn meisje, meisje.